Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is een lekker dagje voor mensen die gek zijn op schaatsen. Door het hele land hebben mensen de ijzers ondergebonden. Het is op sommige plekken zo druk dat er files staan dat het ook niet echt meer corona-proof is. Dus als je dit weekend nog gaat zwieren, ga dan vroeg op pad, zegt minister Grapperhaus. Sommige mensen deden dat vanochtend al, zag deze verslaggever van RTV Utrecht. Hallo, goedemorgen. Goedemorgen. Wat gaat er door u heen? Het is fantastisch. ja, toch? Ja. Ik bedoel, moet je kijken, man. Gewoon hartstikke zwart ijs. Beetje sneeuw erop. Ja. Toch veel mooier dan dit wordt het niet. Bij een middelbare school in Deurne in Brabant is vanochtend een leerling neergestoken. De dader en het slachtoffer zouden ruzie hebben gehad... waarna een van de jongens de ander in zijn zij stak. De dader is opgepakt. Hoe het met het slachtoffer gaat, weten we niet. Jongeren in Gelderland drinken meer alcohol door de lockdown, blijkt uit onderzoek van Omroep Gelderland. 1 op de vijf jongeren grijpt vaker naar de fles en dat komt omdat hun sociale leven behoorlijk is ingestort. Ik ben de laatste tijd ook naar mijn ouders toe gewoon echt, ik heb echt een kort lontje, ik ben zo reinig. Ik lig heel veel in bed. Mijn opleiding mis ik wel echt de aansluiting met medestudenten. En ook zijn sommige jongeren meer drugs gaan gebruiken. En bijna iedereen is somberder geworden door de coronamaatregelen. Twee mensen krijgen dit jaar honderden Valentijnskaartjes in de bus. De ministers Grapperhaus en De Jonge. Ze komen van Nederlanders met een geliefde in het buitenland. De actie is bedacht door Maud. Haar verloofde Kevin woont in Amerika. Wij hebben elkaar daar eh, in 2019 ontmoet toen ik stage liep in New York City. En dat was eigenlijk vrijwel liefde op het eerste gezicht. En eh, sindsdien uh, bij elkaar. Totdat ik naar huis moest, naar Nederland en de grenzen sloten. Ook Mats heeft een partner in Amerika, Christina. Hij mist haar ontzettend en dus klom die in de pen. Ik heb eh, zowel Fred als Hugo de Jonge een kaartje gestuurd. Eh, uiteraard wens ik ze een hele fijne Valentijnsdag. Maar ja, ik heb natuurlijk ook even vermeld dat het helaas niet voor iedereen het geval is. En ik hoop dat het eh, door hun toedoen snel wel weer het geval zal zijn. Krijg je het weer nog. Volop zon vandaag in het noordwesten. Kans op een sneeuwbuitje en het is een paar graden onder nul. Dit weekend zeer koude nachten en zonnige dagen. En zondag begint het dooien in het zuiden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland moet het verkeer nog rekening houden met gladheid... door bevriezing van natte weggedeelten, vooral op verbindingswegen. Nu een aanrijding op de A1 Amsterdam-Amersfoort... tussen Naarden en Knopen Eemnes 10 minuten oponthoud. De rechte reishok is dicht. En op de N403 Loenen-Hilversum en op de N518 Monnikendam-Marken...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 Bij een school in Deurne is een jongen neergestoken. Volgens Omroep Brabant is het een leerling die ruzie had met een andere jongen. De verdachte zit vast en de gewonde is naar het ziekenhuis gebracht. Op sommige plaatsen worden toegangswegen en parkeerplaatsen gesloten... vanwege de vele schaatsliefhebbers. Komend weekend worden er ook afsluitingen verwacht. Het weer, veel zon, maar vooral in het noorden kan af en toe sneeuw vallen. De temperatuur kruipt omhoog tot tussen de 0 en min 3 graden. Vanavond en vannacht opnieuw matige tot strenge vorst.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 is a virtue. I ain't trying to hurt you. I need you to read between the lines. Calling me out and it's unfair. Told you I don't wanna go there. Swear that I can taste it. All your expectations rising up, but push them to the side. You know I'm down to go anywhere. But told you I don't wanna go there. I think you feel good, yeah, I think you're so sweet. But you're taking this all too serious sleep. flying like a rug. Hottest Taki Kawasaki, I ride it, ride it. Anaconda, yeah, baby, put your hand in my pocket. I ain't got time to be lying out of no doorway. Shot the west, try and drown me, I might blow the way. Can you please tell me I'm in control today? Figure for today, icy like the Eiffel Tower, baby. Yeah, why you wanna talk about it? fantastic. Day. like sirens. I don't know my love. Ooh, yeah. Everybody in the club, come on, keep bobbing your head now to this song.